uur. Ismaël de Bruin met het NMR Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is aangekomen in China. Het blijft twee dagen in Peking. Daar ontmoet hij zijn Chinese collega Qin Gang en mogelijk ook president Xi Jinping. De relatie tussen China en de Verenigde Staten staat onder grote druk. Het komt onder meer door de aanhoudende handelsoorlog... en de Chinese ballon boven Amerika eerder dit jaar. Een van de doelen van Blinkens reis is directe communicatie tussen beide landen... zodat de concurrentie met China niet leidt tot een conflict. De Griekse premier Mitsotakis heeft geïrriteerd gereageerd op de kritiek dat de Griekse kustwacht te weinig zou hebben gedaan om de ramp met een migrantenschip te voorkomen. En noemde de critici pessimisten en zei dat ze hun boosheid moesten afreageren op mensenhandelaren. Het migrantenschip zonk woensdag voor de Griekse kust. Meer dan 700 mensen zouden aan boord zijn geweest. 78 lichamen werden geborgen. Een dag na de ramp werd bekend dat de Griekse kustwacht het volle migrantenschip had gezien, maar niet ingreep uit angst dat het schip zou kapseizen. De Engelse krant The Mirror heeft voor het eerst videobeelden online gezet... van een lockdownfeest van Britse politici in coronatijd. Te zien is hoe leden van de conservatieve partij bij elkaar staan, drinken en dansen. De beelden zijn van december 2020. Zulke bijeenkomsten waren toen verboden vanwege de lockdown. Donderdag verscheen een onderzoeksrapport over de lockdownfeestjes van oud-premier Boris Johnson. De conclusie was dat Johnson het lagerhuis opzettelijk had misleid... bij vragen over de borrels in zijn kantoor en ambtswoning. En bij werkzaamheden in Berlijn is een tunnel ontdekt uit de tijd van de Berlijnse muur. De tunnel ligt onder een straat waar vroeger de grens was tussen Oost- en West-Berlijn. In 1970 werd hij gegraven vanaf de West-Berlijnse kant van de muur, meldt de krant Welt. Het initiatief kwam van een bouwvakker en de bedoeling was dat zijn familie vanuit Oost-Berlijn door de tunnel kon vluchten.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 Op eh, de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp staat voor knooppunt de hoek 5 kilometer file. De rechterreis ook is dicht. Je hebt een kwartier vertraging. De 10 Noord richting de 10 Zuid tussen Landsmeer en Zeeburg. 20 minuten extra door een ongeluk.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 ¿A ti qué te pasa? Pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu falso amor no va a joderme otro verano. Ponte las llantas y arranca por el carajo. <laughs> Arranca, yo sé que estoy llamando porque quiere candy.